Mark Visser met het NOS Journaal. De Franse politie mag bij rellen geen politiegranaten meer gebruiken. De regering in Parijs heeft dat besloten vanwege de dood van een milieuactivist. Die kwam eind vorige maand bij een demonstratie tegen een stuwdam om het leven... mogelijk door zo'n granaat, hoewel de granaten niet dodelijk zouden moeten zijn. Na aanleiding van zijn dood ontstonden in tal van Franse steden rellen. Om escalatie te voorkomen zijn de zogenoemde stungranaten verboden. In Amsterdam is een jongen van tien doodgestoken. De politie vermoedt dat het om een incident in de familiesfeer gaat. Er is een verdachte opgepakt. Volgens omstanders is het de vader van de jongen. Maar de Amsterdamse politie wil dat nog niet bevestigen. De PvdA praat vandaag in een extra fractievergadering over de Kamerleden van Turkse Komaf, Kuzu en Usturk. Ook partijvoorzitter Spekman is aanwezig. De twee hadden zich eerder deze week openlijk kritisch uitgelaten over het integratiebeleid van minister Ascher. PvdA-integratiewoordvoerder Marcoes nam gisteren al in felle bewoordingen afstand van de uitspraken van het tweetal. Een groep van 19 autofabrikanten heeft afspraken over privacy gemaakt. Onder meer BMW, Volkswagen en Toyota doen mee. Door nieuwe technologieën zijn auto's veiliger en milieuvriendelijker. ook is er meer informatie beschikbaar over de reis... en kunnen automobilisten beter anticiperen op files. Maar al die informatie kan ook botsen met de privacy. Zo is gedetailleerd na te gaan waar een auto heeft gereden. Met de nieuwe afspraken wil de autofabrikanten voorkomen... dat er een discussie ontstaat over privacy... zoals bijvoorbeeld met telefoons en computers. Het weer, vanavond en vannacht droog. Dan morgen overdag meer bewolking en gaat het vanuit het zuidwesten regenen.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 U kunt zelf ook deelnemen aan het programma... door mij verzoekjes te sturen via Facebook natuurlijk. <clears throat> Als ik het hier... Eh, ja, ik heb een beetje de kikker in mijn keel, moet u me maar niet kwalijk nemen. Als ik het hier in de studio voor u paraat heb... dan zal ik hem ongetwijfeld draaien. Dus ik, ik ben benieuwd wat er vanavond allemaal weer aan, aan mooie verzoekjes binnenkomen. Ondertussen gaan we genieten van Mr. Paul McCartney...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 Once upon a searched for treasure. Nature's plan. McCartney met zijn groep Wings, Once Upon a Long Ago. Ik vond het wel mooie muziek om mee te starten zo eh, op deze mooie donderdagavond. Ik hoop dat u weer allemaal eh, blijft luisteren op 12 uur. Eh, ben ik bij u in ieder geval. En ja, wat dacht u van deze? what time has Eh, Madeleine Poirot, als ik het eh, goed uitspreek. Een Franse, Franse achternaam. Misschien is het ook wel een Franses eigenlijk. Ik weet het eigenlijk niet precies. Maar goed, in ieder geval, ze zingt prachtig. het was natuurlijk een, eh, een oude hit van, ik zei het al, Ray Charles. Nou, en ik heb nog veel meer moois voor u klaarstaan hoor. Wat dacht u van uh, Michael Michel Ponareff, zo moet ik het zeggen. Michel heeft nog geen zin, luisteraars. We gaan, eh, we gaan wat anders doen, want Michel heeft geen zin. Eh, Phil Collins. de liedzanger van Genesis, later in de solo-carrière Phil Collins. Dit was hem met One More Night. We gaan kijken of uh, Michel Polnareff er nog zin in heeft. Warempel. chance, même si, même si je devais. Vanavond 12 uur heerlijke muziek bij Tussen App en Vloed. Dit is Jacques Luif. Genieten mensen. she Michel Polnareff met Love Me, Please Love Me. Ja. Nou, dat doen we Michel, massaal. Ja, en of het nou weer of geen weer is, luisteraars. Ik kom gewoon naar de studio in Zandvoort om eh, voor u al die heerlijke muziek te draaien. Eh, tussen app en vloed, want daar luistert u naar. En eh, als u verzoekjes heeft, mag u ze gerust indienen via Facebook. u kunt mij gewoon een berichtje sturen. U kunt ook eerst vriendjes met me worden. Charles Duif. En Duif, dat spelt u dan Dirk Utrecht lange ei met puntjes en een dubbel Ferdinand. Een beetje dure duif. Dan wordt u vriendjes met me en dan kunt u mij... Eh, via de chat of via een berichtje eh, gewoon een, eh, een verzoekje insturen. Het moet wel een mooi rustig nummer zijn, zoals deze van niemand minder dan de groep Masada. Een hele grote hit van ze. Aron Barry, prachtig nummer. Eh, weekend eh, komt Sinterklaas alweer in Nederland. als we dan eh, zo'n drie weken verder zijn, dan zitten we alweer na Sinterklaas. Dan wordt de eerste kerstboom alweer opgezet. Bij mij thuis is het in ieder geval zeker het geval. Direct als Sinterklaas voorbij is, zet ik hem neer. Want ik heb dan als, als, als, motief heb ik voor mezelf, ja, dan kan ik er lang van genieten. Want ik vind het zo gezellig met die kerstdagen. En ook die, die sfeermuziek die erbij past. ga u vast een klein beetje meenemen. Niet helemaal eh, alleen maar kerst, maar... Zo mooi gezongen door Shirley Bessie dit. Ave Maria. gezongen door Shirley Bessie. Ik draag het op aan alle kinderen op de wereld die lijden... onder het oorlogsgeweld, onder eh, andere vreselijke omstandigheden. Ik weet niet of u vanmiddag de televisie heeft gezien. Er was een uitzending eh, uit, een, eh, ja, uit een Afrikaans land... waarbij kinderen die met een handicap werden geboren... of worden geboren... door hun ouders in een schuur worden gelegd... uit schaamte... En ook omdat ze denken dat die kinderen behekt zijn. er werd een jongetje gevonden. Nou, ik denk dat hij een jaar of vijf was in een schuur door de, door de mensen van de televisie. En eh, de schuur werd opengemaakt. En dan lag dat kind gewoon op de grond in zijn eigen vuil. Het is echt ongelooflijk wat er op deze wereld allemaal gebeurt. Ik heb er eigenlijk geen woorden voor. Nou goed, laten we maar snel weer eh, muziek gaan draaien. Ik zeg even mijn vriend vaarwel. Dat doe ik samen met eh, Jim Reeves. Adios amigo. Adios amigo. Adios, my friend. The road we have traveled has come to an end. When two love the same love, one love has to lose, and it's you who she longs for, it's you she will choose Adios, compadre. What must be, must be. Remember to name one muchacho for me. I ride to the Rio where my life I will spend. Adios, amigo. Adios, my friend. Adios, compadre. Let us shed no tears. May all your mañanas joy through the years. Away from these memories, my life I must spend. Adios, amigo. Adios, my friend. prachtig nummer van eh, Jim Reeves, Adios Amigos. Nou, als uw vriend of vriendin u eh, voor lange tijd of tijdelijk uh, vaarwel heeft gezegd... of misschien wel voorgoed vaarwel heeft gezegd... dan denkt u gewoon bij uzelf, nou eens krijg je spijt van wat, je, wat je hebt gedaan. Dan kom je weer bij me terug. Eventually. Dit is Don McLean. uiteindelijk. Eventually, you will return and bring your love to me. Deep in my heart, I know it's meant to be. Eventually. Someday, somewhere You'll be pretending that you just don't care You'll look into your heart and find me there Eventually And given time The gentle rain can smooth the jagged stone Things work out when they are left alone. And maybe that's the key. And I believe that true love never really leaves. It's that. by the memories and they'll turn back into reality. Even Eventually. Don McLean was dat met zijn eh, prachtige stem. En eh, Don McLean is ook eh, eigenlijk verantwoordelijk voor het succes van Gerard Joling. Want ooit zong Gerard Joling in de Soundmix Show van Henny Huisman... Crying. Nou, dat is ook van de hand van, van Don McLean. We gaan verder met een prachtig nummer. Luister maar. Yesterday. Eva Cassidy. Oh, yesterday. stem had die dame. Of ja, ik moet zeggen had, want ze is helaas eh, overleden. Ze had een melanoom, dat is eh, zo'n zo, moedervlek... Eh, wat achteraf een ja, kwaadaardige melanoom bleek te zijn. Ze is aan huidkanker overleden natuurlijk door uitzaaiingen. Door haar hele lichaam op een hele jonge leeftijd. 1830 was ze slechts Eva Cassidy. Maar ze heeft hele mooie muziek voor ons achtergelaten. daar was Yesterday. Dat is heel bekend van Paul McCartney. En ook geschreven door Paul McCartney. Daar één van. Dit is ook mooi. John Anderson. I'll find my way home. Hij komt wel weer thuis terecht. Komt allemaal goed. You ask me where was eh, Anderson met eh, die prachtige eh, Vangelis als begeleider, geloof ik. Een man op toetsen, zeg maar. Maar hij heeft een hele hoge stem, die John Anderson. En daar is hij ook altijd aan herkenbaar. En ik, ik vind het heerlijk om dat soort muziek voor u te draaien, luisteraars. Uh, wat had ik voor u klaarstaan? Ook, ook weer een mooie. Ja, het zijn alleen maar mooie vanavond. Bruce Springsteen, The Wall heeft een beetje met de muur te maken misschien in Berlijn. Ik weet het eigenlijk niet. Cigarettes and a bottle of beer This poem that I wrote for you It's black stone and these hot tears All I got left now of you I remember you in the Marine uniform laughing Living at your shout party I read Robert McNamara says he's sorry. Your high boots and striped t-shirt. I believe you looked so bad. Yeah, you and your rock and roll band. You were the best thing this town ever had. Now the men put you here with their families. In rich dining halls. An apology and forgiveness got no place here at all. Hit the wall. missed last year. Couldn't find no one to drive me. If your eyes could cut through that black stone, tell me would they recognize me? For the living time it must be served. The day goes on cigarettes and a bottle of beer on on Blackstone. On the ground, dog tags and wreaths of flowers with the ribbons, red as the blood, red as the blood you spill in the Central Highlands mud. Limousines rush down Pennsylvania Avenue rustling the leaves as they fall. An apology and forgiveness got no place yeah. at all. Hate the one Springsteen was dat met, eh, met de wol. Ja, mijn zoon Sven Duif die heeft uh, de eer gehad om samen met Gerard Allerliefste... en die kent u misschien ook van zijn eh, duetten met Ramses Shaffi en Paul de Leeuw onder andere... Bel Histoire en zo. Maar Sven heeft het nummer van Ramses Shaffi, Laat Me... op zijn Frans en gedeeltelijk op zijn Nederlands samen met Allerliefste gezongen... En ik vind het wel leuk om u dat nou eens te laten horen. Sven Duif in zijn rol Laat Me. Avec sans scrupule. Je t'effraie mourir sans mort. J'ai fait mon plein de crépuscule, je ne les fais pas crier encore. Roi, le païen, le pauvre diable passe, la mort me tire par les cheveux. mij lief. En waar ze wonen moest ik weten, maar ik verloor hun laatste brief. Ik zal ze heus wel weer ontmoeten. Misschien vandaag, misschien over een jaar. Ik zal ze kussen en begroeten komt vanzelf weer voor elkaar. d'esprit d'à propos. Voorlopig blijf ik nog jouw zang. Je zwarte schaap, je trouwe fan. Ik blijf nog lang en liefst nog langer, maar laat me blijven wie ik ben. Ik heb het altijd zo gedaan. Laat me. Sven met Laat me. Ja, luisteraars, ik moet er even uit voor eh, reclame, Niels en reclame. Maar ik kom nog een vol uur bij u terug, dus blijf naar me luisteren...